van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS meer wapens aan Oekraïne gaat leveren. Het zullen vooral defensieve wapens zijn... omdat Oekraïne momenteel heel hard wordt getroffen door Russische aanvallen, zegt Trump. Vorige week hield het Amerikaanse ministerie van Defensie nog wapenleveringen aan Oekraïne tegen. Het Pentagon zei toen dat de eigen wapenvoorraad te veel begon te slinken... De afgelopen tijd voerde Rusland verschillende grootschalige luchtaanvallen uit op Oekraïne. Trump zei daarover helemaal niet blij te zijn met de Russische president Poetin. Bij een steekincident op straat in Nieuwegein is gisteravond een jong meisje gewond geraakt. De politie heeft de man aangehouden en doet onderzoek. Buurtbewoners zeggen tegen RTV Utrecht dat een verwarde man betrokken was bij het incident. De gemeente Nieuwegein zegt dat het meisje niet ernstig gewond is geraakt en thuis bij haar familie is. In februari werd in een andere wijk in Nieuwegein een meisje van 11 doodgestoken op straat. De man van 29 zit daarvoor vast. In de eerste helft van dit jaar zijn in de haven van Antwerpen 166 uithalers gearresteerd. Dat is een record. In heel vorig jaar werden 128 mensen opgepakt. Van de dit jaar aangehouden uithalers heeft de helft de Nederlandse nationaliteit, meldt de Belgische politie. Tientallen uithalers waren minderjarig. Volgens de politie zetten criminele organisaties bewust kwetsbare jongeren in... voor het uithalen van drugs uit containers. Twee oud-medewerkers van een casino in Den Haag zijn schuldig bevonden aan oplichting. Volgens de rechter hebben ze ruim 124.000 euro verduisterd... door het roulette-rad te manipuleren. Dat bedrag moeten ze terugbetalen en ook moeten ze zes maanden de cel in.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 Levi van Eck met...